Meijer met het NOS-journaal. Het leger heeft deze week als test 16 raketten afgevuurd vanaf de afsluitdijk. Ondertussen reed er verkeer over de dijk. Volgens het ministerie van Defensie was de test nauwelijks te horen of te zien voor automobilisten. De raketten kwamen zo'n 10 kilometer verderop neer in het IJsselmeer... in een testvak waar geen schepen mochten varen. In de raketten zat geen springstof. Met de aanschaf van het zogeheten Puls-raketsysteem... heeft Nederland voor het eerst in jaren weer eigen raketartillerie. In de Noord-Atlantische Oceaan drijft nog meer nanoplastic rond dan gedacht. Nederlandse zeeonderzoekers schatten dat er 27 miljoen ton van deze kleine plastic deeltjes in het water zitten. De onderzoekers spreken van een schokkende hoeveelheid die grote consequenties kan hebben. Nanoplastics kunnen diep in het lichaam doordringen. Ze zijn ook in hersenweefsel gevonden. Volgens onderzoekers is het onmogelijk om de nanoplastics op te ruimen. Na jaren van stijging is het woningtekort in Nederland gestabiliseerd. Er zijn nu 396.000 huizen te weinig. Dat zijn er 5.000 minder dan vorig jaar. Het kabinet wil dat er 100.000 woningen per jaar bijkomen... maar vorig jaar werden maar 69.000 woningen opgeleverd. De onderzoekers verwachten dat het woningtekort pas in 2040 is gedaald naar een acceptabel niveau. Voor het eerst zijn er mensen opgepakt voor het vervalsen van zorgcertificaten. Dat meldt Nieuwsuur. Met deze EVC-certificaten kunnen mensen met ervaring sneller door een zorgopleiding en sneller aan de slag. Maar de certificaten zijn ook verkocht aan mensen zonder ervaring. Een onbekend aantal zorgmedewerkers heeft dus mogelijk onvoldoende kennis van zaken. Het weer, vannacht opklaringen. Het blijft droog. Komende dag een mix van zon en wolken. Op de meeste plekken blijft het droog, maar in het noordoosten kan het regenen.